De storing met het betalingssysteem Ideal is bij alle ABN AMRO, Rabobank en SNS... konden vanmiddag urenlang niet betalen met Ideal bij webwinkels. Currents weet nog niet waardoor het komt, maar sluit een hackaanval niet uit. Currents garandeert wel dat het systeem veilig is. Het bedrijf zegt dat het nog nooit heeft meegemaakt dat er een storing was bij alle grote banken tegelijk. De oorzaak wordt nog onderzocht. Bij ING was er vanmiddag opnieuw een storing met internetbankieren via de site of mobiele telefoon, maar ook die is opgelost. Volgens ING ging het om een technische storing en is er geen sprake van een hack of cyberaanval. Een bewindvoerder van 60 bewoners van een instelling daagt de staat voor de rechter... omdat zijn cliënten de nieuwe AWBZ-bijdrage niet kunnen betalen. Die moeten bewoners van bijvoorbeeld verpleeghuizen sinds januari betalen. Volgens een bewindvoerder hebben zijn cliënten bijna allemaal een minimumuitkering. Wettelijk moeten ze per maand 330 euro overhouden voor zakgeld en kleedgeld. Door de verhoging van de AWBZ-bijdrage lukt dat niet meer. In het Grevelingenmeer in Zeeland is het lichaam gevonden van een man. De politie zegt dat het zeer waarschijnlijk gaat om de duiker die sinds tweede paasdag is vermist. De 30-jarige man kwam niet meer boven. Een andere duiker waarschuwde de hulpdiensten. De marine en de waterpolitie hebben de hele week met sonarapparatuur gezocht. De man is gevonden op de plek waar hij te water is gegaan. Hoofdcommissaris Ad van Baal stopt als voorzitter van het college van bestuur bij de politieacademie. Van Baal heeft minister Opstelten gevraagd zo spoedig mogelijk een opvolger aan te wijzen, zegt het ministerie. De positie van Van Baal was onhoudbaar geworden door een vertrouwenscrisis. De ondernemingsraad van de politieacademie had in december het vertrouwen in Van Baal opgezegd. Het weer op de meeste plaatsen droog. Komende nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen neemt de wind af, er is meer zon en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer file. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg en knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht West 9. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A20 naar Gouda bij Moordrecht 6. De andere kant op tussen Knopend Gouwen en Rotterdam Prins Alexander 6. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen 12.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 En eh, daarna twee platen over zes. Dus Mark, of Mark Vergrijselijk, Bas van Veenendaal. Mark is vandaag niet, Bas is er daarvoor in de plaats. Je hoort twee platen over zes, dus nou Raccoon die je nu hoort met een oceaan.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 Oceaan van Raccoon. En als het goed is hangt aan de telefoon Bas van Veenendaal. Goedenavond. En laat het goed zijn. Ja, <laughs> eh, ik denk het wel hè. Leuke wedstrijd straks. Leuke wedstrijd, ik ben er in de Kuip in eh, een van de ruimtes waar wij aan het eten zijn, of eigenlijk net klaar zijn. Mhm. In afwachting van die wedstrijd over eh, kleine twee uur over een goed kwartier zal hier wel aankomen, die kuip. En eh, dat is dan wel, denk ik, dat wordt makkelijk voor, voor, Feyenoord. Ja, dat zou je denken. Normaal gesproken, eigen Kuip, dat moet kunnen. Alleen, je vergeet niet dat VVV Venlo heel goed is in uitwedstrijden. Dat mm -hmm. is gewoon heel erg goed. En ze hebben de laatste vier wedstrijden, dat moet ik dan wel zeggen, allemaal verloren. Dus het is een beetje tegenstrijdig uit hebben ze, ik meen, 18 doelpunten tegen in, wat zitten, waar zitten ze nu op? 15 wedstrijden. Ja, zoiets. Dus eh, ze doen het helemaal niet zo slecht uit. Ze doen het eigenlijk uit beter dan thuis, want eh, uit kunnen ze zich nog meer ingraven, want dat doet mhm. natuurlijk wel gewaar bij, eh, bij VVV. En thuis zijn ze toch iets gedwongen om iets opener te spelen en dan zie je ja, dat ze dan ook weer sneller verliezen. En uh, ja, dat, ze moeten wel winnen, hè, Feyenoord? Ja, ja, ja. twee ploegen die moeten winnen. Ik bedoel, Feyenoord willen ze nog sinds aanspraak maken op de titel? Ja, dan moet je thuis van VVV ja. natuurlijk gewoon binnen de druk opvoeren eh, op, eh, op Ajax. Mm -hmm. Maar VVV, ja, 17 eh, normaal gesproken zou je zeggen in de Kuip, lekker een beetje vrij uitspelen. Je, hebt, uh, je te winnen, iedereen verwacht dat je verliest. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijker. Maar mhm. ja, ze hebben die punten keihard nodig. Want ze staan toch wel behoorlijk wat achter om zich nog veilig te gaan voetballen. En dan hebben we voor de rest nog een, een, leuke wedstrijd in de vorm van <laughs> naar Willem T. tegen PSV en natuurlijk Heracles Ajax. Ja, dat zijn niet echt de, hoogstaande wedstrijden deze week. Nee, nee, maar ja, bij PSV <laughs> weet je dit seizoen nog nooit. Jij zeggen, bij Willem II, eh, dat gaan ze gemakkelijk, eh, eh, gemakkelijk winnen normaal gesproken. Maar ja, Roda staat maar twee plaatsen hoger en daar verspeelden ze toch weer punten. PSV is heel kwetsbaar in uitwedstrijden. Ik vond dat ze nu, nu, nu maar, even denken, ze hadden tot nu toe geloof ik vier van de vijf of vier van de zes uitwedstrijden nu, volgens mij hebben ze in vijf van de uitwedstrijden, moet het goed zijn, vijf mm -hmm. uitwedstrijden punten verspeeld na de winterstop. Dus ja. Het is wel bizar dat dat, dat, dat totaal niet loopt daar opeens, hè? Ja, heel raar. Heel raar. Terug uh, repeteren. Nou, dus de laatste seizoenen telkens eh, in de beslissende fase van de competitie dat het fout gaat. Nou, dat dachten ze op te lossen met, met de gifkikker advocaat, met Van Bommel erbij. Mhm. ja, en nu, nu gaat het toch weer fout met PSV onklaar. Want als je gewoon naar die selectie kijkt, dan zou PSV met deze selectie gewoon kampioen moeten worden. Ja, want ze hebben, ze hebben ook nog een keertje ingekocht in de winter, geloof ik. Ja, Hiermarkt erbij gehaald. Was advocaat achteraf helemaal niet zo blij mee. Die had veel liever eh, eh, een verdediger eh, erbij gehaald. Hè? Want verdedigend komen ze gewoon kwaliteit tekort. Maar goed. maar is, ja, is, het dan niet, is het dan niet raar? Want advocaat zei dan na afloop van de wedstrijd geloof ik tegen Rode, Dat, dat hij het ook maar niet meer weet. En het zijn maar steeds... dat, dat zeg je toch niet als coach zijn van je ploeg? Ja, ja, en hij zei tegen mij, ik stond inderdaad ook wel even met mijn oren te klapperen. Maar ja. aan de andere kant, weet je wel, als je met punten blijft spelen, ja, dan, dan mag je af en toe wel eens hard zijn. Dan mag je zeggen van wat hij zei, van, laat ik het maar gewoon zeggen, het is kwaliteit. Ja, of het slim is kun je afvragen, want je moet nog zes wedstrijden met die spelers en je hebt nog een kans op het kampioenschap. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft, hij heeft alles geprobeerd, het, het komt er maar niet uit. Ja, benoem het dan maar een keer. Maar heeft PSV nou echt niet in de eigen jeugd betere verdedigers rondlopen als nu Marcelo en, en zo, en Hutchinson? ik, ik, ik ben nooit eh, eh, bij PSV, het jong PSV, laat ik het zo zeggen. <laughs> Ehm, dus, dus dat durf ik niet te zeggen, maar je zou <laughs> inderdaad zeggen, veel slechter kunnen ze niet zijn. Nee, dat het, is, nou, is gewoon bizar slecht. En dan hebben ze ook nog een keeper, Titon bijvoorbeeld, op de bank zitten. Want wat is daarmee aan de Dat is wel weer merkwaardig, want ik zeg wel veel slechter kunnen ze niet hebben. Maar Rijk bijvoorbeeld was bij ADO echt een uitstekende verdediger. Ja, die zit hier op de bank. Die Zanka Jurgensen was mhm. bij FC Kopenhagen een uitstekende verdediger. Ja, komen ze dan toch te bord voor het niveau eh, van PSV, dat is de vraag. Maar ja, wat is het niveau PSV? Dat is ook niet zo hoog, denk ik, toch? Nou ja, uh, top Eredivisie, toch? Ja, maar ja, ja, als je het dan weer Europees gaat vergelijken, dan, dan is dat dan toch ook weer een beetje hetzelfde als, als een competitie in Noorwegen, kunnen we wel zeggen, op dit moment, denk ik. Nou, dan ben je wel heel negatief hoor. En, en, buiten dat, eh, ik ben heel blij dat we hier de divisie hebben. Want het dat is wel, ja. Dat wel. leuk elke week. We doen nog vroeger mee om de titel. Ook eh, onderin is het nog spannend. de play-offs is het spannend. Nou ja, het niveau, het is, het is geen Duitsland, het is geen Engeland, het is geen... Eh, in Spanje. Ik bedoel, ik keek dan bijvoorbeeld, want ik, heb, ik was eindelijk een keertje op zondag vijf, of eigenlijk zelf niet op het voetbalveld te staan. En toen keek ik naar bijvoorbeeld PSV tegen Roda, speciaal voor opgestaan en zo. Maar dan, dan zie je eigenlijk gewoon één groot foutenfestival. En dan denk je, kom op, het is PSV. Ja. Maar dat, dat, dat is wel de Eredivisie. Maar niet dat het vervelend is of zo, want het is hartstikke leuk om naar het kijken. Hele leuke wedstrijd was het ook. Als er, als er niemand fouten zou maken, dan zouden we nooit te zien. Nou, laat ze, eh, Van mij, mij kunnen ze niet genoeg fouten maken. dat is waar. Dat is waar. <laughs> Maar goed, eh, dan nog een opmerkelijke uitspraak van Ronald Koeman, geloof ook vandaag, dat hij zijn geld op Ajax gaat zetten. Als, het, als hij geld had. Ja. ja, maar is dat niet gewoon heel eerlijk en reëel? Ik bedoel, eh, Ajax staat drie punten los van de concurrentie, hebben een relatief eh, makkelijk programma, spelen heel constant op het moment. Ja, waar, waar zou jij je geld op zetten? Ja, dat kan jij niet te vragen trouwens. <laughs> nee, dat is op Ajax. Dat zou ik altijd doen. <laughs> Maar, eh, maar, ja, maar dat is toch eigenlijk een beetje hetzelfde als advocaat zegt. Van, ja, het zit er gewoon niet in, jongens. Nee, nee, dat vind ik niet. Want, want uh, uh, op die manier ook een beetje de druk weg. Terecht, staan drie punten achter. En natuurlijk, hij, zegt ook bij kijk omhoog, we gaan voor het allerhoogste. Maar hij is wel reëel. Hij zegt, als ik kan zeker voor de tweede plaats doe ik het. En als ik mijn geld ergens op moet zetten, zou ik het op dit moment op Ajax zetten. Nou, vind ik niet zo mis mee. Vind ik wel realistisch. Ja, dat is waar, dat is wel waar. Ehm, ja, voor de rest hebben we nog Herenveen Groningen. Een leuke ja, derby in het noorden natuurlijk. Altijd leuk. Derby van het noorden is altijd, uh, eh, zijn altijd eh, mooie wedstrijden. Heerenveen draait de stieren hier. De laatste vijf wedstrijden, allemaal eh, gewonnen. Groningen, ja, een beetje een gekke situatie nu. Hè? Van de loyal benoemd mhm. als trainer het volgend seizoen. Maar nu nog de assistent van Maaskamp. Lijkt me lastig werken, eh, eh, eerlijk gezegd. Eh, maar aan de andere kant zijn professionals. Ze weten allebei hoe, het, hoe, de verhoudingen op dit moment liggen. Mm -hmm. Maar ik ben benieuwd. En dan nog een klein uitstapje naar de eerste divisie. Veendam ging failliet deze week, geloof ik. Ja. Dinsdag. Had, jij wel, had je dat verwacht? Want het is natuurlijk een beetje... Ja, ja. Weet je, Veendam, voor mij was twee of drie jaar geleden al in problemen. Mhm. en, en een uithoek in, in Oost-Groningen waar weinig industrie is, waar weinig mensen zitten. Ja, en, en de bedragen waarop ze failliet zijn, zijn over het algemeen heel erg laag. Teller was eh, in de problemen door een schuldeis van 60.000 euro. Mhm. Ja, en weet je, als, als het om zulke bedragen gaat en je kunt dat, dat al niet rondkrijgen, ja, dan, dan is er geen basis voor betaald voetbal. Het natuurlijk ook, want je zal maar Veendam supporter zijn in jouw club waar je elke week naartoe gaat. Ineens weg. En, mhm. <laughs> en dan zit je al in Oost-Groningen, <laughs> ja, <laughs> Dus er is al niet zoveel te doen. En dan kan je ook al niet meer naar, uh, naar Veendam. Dus dan zeg ik lekker naar de Randstroom. <laughs> En nu moeten ze allemaal naar Groningen, naar FC Groningen. Maar daar gaat het ook al zo lekker. Ehm, dan nog wel een, eh, een, moeilijke wedstrijd, ga ik toch zeggen. Uh, Nek AZ. Ja. Dat is toch... die, is ook, die weer heel interessant. En daarom zeg ik de Eredivisie zo leuk. Want NEC, e NEC, doet natuurlijk nog vol mee eh, voor de play-offs voor Europees voetbal. Die staan op de negende plaats. Hè? Die, die moeten ja. in, eh, in punten gelijk met, eh, met Adam. Maar er zitten nog een paar op het vinkentouw. Nou, AZ staat gewoon maar drie punten boven de streep. Die staan... tussen Zwolle en RKC in en, en, drie punten boven Rode JC. Die moeten ook nog vol aan de bak. Dus ja, nee, wat dat betreft ben, eh, ben benieuwd ook daar. Eh, ik, ik, ik, denk eerlijk gezegd toch, gezien het seizoen van, eh, van AZ, dat NEC dat, dat thuis gewoon gaat winnen. Hm. Ik ga mijn woorden terugnemen. Het is niet van het niveau Noorwegen, deze competitie. <laughs> Nee, nee, dat, gaat echt dat gaat echt de werken Dat, dat, dat, hè, we zijn geen Spanje, geen Duitsland, geen Engeland, maar zijn wel leuker dan nou, de onder zitten, zitten veel, eh, zitten veel eh, landen. En eh, nou, laten we ons nog een plekje in de subtop toebedelen. Hm. Trouwens, nog één ding. Hè. Ik, las dat toevallig gisteren of vannacht ergens in een krantje of zo. Dat ze ook bij Real Madrid de staatssteun aan het onderzoeken zijn. Sorry, dat ze bij Real Madrid? De, de staatssteun gegeven door, voor mij door ja, Ja, ik bedoel, hebben ze het hier over PSV, over 40 miljoen gaat het geloof ik. Bij Madrid gaat het om 500 miljoen. En, en, en dat durven ze niet helemaal, hè? daar heb ik het idee. Ik bedoel, als als ze echt de grote jongens aan gaan pakken. En dat zou dan wel weer heel interessant zijn voor onze eigen eredivisie. Want als ze die grote landen allemaal aan banden gaan eh, leggen, ja, dan komen wij natuurlijk weer een stuk dichterbij. Hè? Als ze daar de miljoenen niet meer kunnen uitgeven, dan, eh, ja, dan, dan komen onze salaris ook weer wat dichterbij. Dan kun je ook weer wat betere voetballers halen. Bas, mogen we jou eh, hartelijk bedanken voor vandaag. En heel veel plezier vanavond in de Kuip. Heel graag gedaan. Ik ga zo eens even kijken of, of VVV er al is. Dat gaat lukken, denk ik. Ik denk, denk dat ze er wel zijn man Helemaal goed. Gaan luisteren naar Silma van een Whole Nation. Yeah. van een hele natie. Oftewel, een <laughs> whole nation. Oh, wat is dit toch een slechte grap. Slechte radio, slechte grappen. Het hoort bij elkaar. We gaan eh, iets raars doen. We hebben zometeen om eh, half zeven Frits Sissing over de koning en koningin eh, aan de telefoon. En vandaag, dans vandaag, ik geloof gisteren, bracht André Rieu een nummer uit. En dat is niet de Harlem Shake, want dat zou wel heel raar zijn met het orkest, maar de Koningswals. En eh, we hebben precies vier minuten totdat we Frits hebben. En dat is een mooie intro natuurlijk. Dus gaan wij luisteren naar de Koningswas. Iets heel anders wat je niet van ons gewend bent. Maar ja, toch voor één keertje dan maar. Koningswals van André Rieu. Wat vind jij ervan? Om meteen mee naar huis eh, te vallen, Frits? <laughs> ja, nee, nee, het brengt ons wel langzamerhand in de, de sfeer van uh, eh, 2013. Eh, maar daar valt overigens ook niet echt aan te ontkomen. Volgens mij is alles losgebarst nu. Maar het is wel, ik, ik, vind het wel grappig. Het is één groot spektakel aan het worden. Het is één groot spektakel aan het worden, ja. nou, nou, dat moet Het is ook een bijzondere dag. Ja. Het is een bijzondere gebeurtenis. Voor de mensen denken van welke Frits hebben we aan de lijn? <laughs> Eh, Frits Wester, Frits Barend, nee, Frits Sissing hebben we aan de lijn vandaag. Ehm, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, hartstikke goed. Je zit nog steeds bij Opsporing Verzocht, geloof ik, toch? Opsporing Verzocht, Blik op de Blik Weg. Op de weg. Is, ja, is net weer een serie afgelopen. In juni mag ik weer het uh, Hofvijver concert presenteren. Mhm. Eh, dus nee, we, zijn, we blijven lekker bezig. Musical Moods, mijn eigen radioprogramma, loopt natuurlijk ook gewoon, gewoon lekker door. Weet je wat ik nou echt dus, jammer vind? Sorry? Weet je wat ik nou echt, echt jammer vind? Nou? Dat Maestro niet gewoon 24-7 op tv is. Ja, dat is jammer, hè? Ja. Wat ook. Ja, nee, ze zijn druk aan het vergaderen wanneer de tweede serie uh, eraan komt. Mm maar dat heeft natuurlijk al, altijd weer met, met geld te maken, volgens mij. maar nee, dat was natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Ja, want als er nou echt één publiek omroepprogramma is, vind ik dat wel. Dat was echt... nee, dat ben ik helemaal met je eens. Echt genieten, gewoon. Elke... Ja, het was echt genieten. Het was onverwacht leuk en we wisten toch op, op, een, eh, op een leuke manier klassieke muziek bij de mensen te brengen. Mhm. Ehm, en eh, dat, dat, dat orkest, hè? want ik heb dat toen met kerst nog Alice in Wonderland zien spelen. Ja. Dat was hun laatste eh, optreden, toch? Ja, dat was volgens mij hun laatste. Met, met, met de Tjitske Rijding gaan we ja. dat volgens mij. Hè? Ja. Nee, daarna is het orkest helaas in een afgeslankte vorm verder gegaan als balletorkest volgens mij. Mhm. Ja, nee, de, de kunst- en cultuursector is natuurlijk hard, wordt hard geraakt door alle bezuinigingen. Ja, dat is eh, triest. Maar moeten jullie nu ook op zoek naar een, een nieuw orkest dan? Nou, ik, ik heb geen idee. Zover zijn de gesprekken nog niet. We moeten eerst, volgens mij, moet er besloten worden dat het doorgaat. Uh-huh. Eh, en ik denk dat ze daarna gaan kijken eh, welk orkest er beschikbaar is. Misschien wel een nieuw... dat, zou, dat zou hetzelfde orkest kunnen zijn, maar het zou misschien ook uh-huh. een ander orkest kunnen worden. Ja, geen idee. <laughs> Misschien een nieuw programma op zoek naar het orkest. <laughs> ja, wie moet dat nou presenteren? Ik, ik ken er maar eentje, ik ken er maar eentje. <laughs> Ehm, goed, het is dan bijna 30 april. Het duurt nog denk ik ehm, nou, drie weken ongeveer vanaf ja. nu. Ja. Wat heb jij nou, heb, jij ooit mevrouw, mevrouw Beatrix, hè? koningin Beatrix ontmoet eigenlijk? Ja, ik heb er, eh, ik heb er eh, twee keer een handje mogen geven. Mhm. En uh, één keer heb ik een, een, een, een, bijeenkomst mogen presenteren waar zij ook aanwezig was. Maar uitgebreid gesproken heb ik er niet. Maar ik heb er wel van dichtbij mogen, mogen ontmoeten. Ja. Want we vrouw. Frits Barend aan de telefoon. En die zei ook wel, het is echt een, een lief, lieve vrouw. Want Frits Barend zei, ik ben eh, zelf rep republikein. Rep Moeilijk woord, republikein. Um, ehm, maar hij vond het wel een heel aardig iemand. Maar eh, heb jij ook die ervaring? Ja, kijk, van één keer een handje schudden, dan kun je natuurlijk niet echt een mening vormen. Eh, mhm. diepgaand in ieder geval niet. Maar het is natuurlijk een hele bijzondere vrouw. En ik heb, ik heb grote bewondering voor haar. Dat ze op haar leeftijd eh, zich zo nog inzet voor ons land. En eh, dat zijn werkschema's eh, waar menig een puntje aan kan zuigen wat mij betreft. Dat is echt petje af. En natuurlijk kunst en cultuur is ook, ja, is ook echt haar ding Ja, ja, ja. Nee, dat, dat vind ik ook heel erg goed. Weet je, dat, dat zijn goede ambassadeurs van, van deze sector. En ik hoop dat uh, Willem-Alexander en Maxima ook gewoon regelmatig naar het theater blijven gaan. Mhm. Om dat te ondersteunen. Want het is wel heel belangrijk voor ons land, hè? Absoluut. Want Absoluut. Je, krijgt nu een boek, eh, geloof ik, Onze Droom voor de Koning, of Mijn Toekomstwens voor de Koning. Ja. Een hele moeilijke eh, zin is dat, geloof ik. Voor mij weet, weet alleen het comité dat zelf, hoe je dat moet uitspreken en zeggen. Ja. Maar zoiets zou er toch wel echt in moeten komen, hè? Gewoon een, een ode aan de cultuur. Ja. Nee, dat zou eh, dat belangrijk. Nou, is uh, ook met, met onder andere de Koningswals, met André Rieu, treedt Martijn Fischer op. Ja. Vind je, dat is dan wel weer wat leuks, toch? De drie <laughs> nee, André's? Ja, nee, dat, dat, is toch wel eh, grappig. Ja. Eh, André vandaag geloof ik, hè? En, eh, André, en, en, en André Hazes dan, de nieuwe André Hazes. Ja, dat zijn mooie combinaties die gemaakt worden. En dat, dat, dat, brengt dus verschillende soorten muziek bij elkaar. Mhm. Dus dat spreekt hopelijk ook een groot publiek aan. En die musical loopt wel heel erg goed, hè? Hij loopt heel goed, heb ik begrepen. Ja, dat was, het, was, het is ook echt een mooie mooi eh, musical. Mm Martijn doet het volgens mij nog steeds, hoewel hij wel inmiddels af en toe vervanging heeft, geloof ik. Ja. Anders, ik weet even niet wie, maar... Nee, dat, dat, eh, het gaat gelukkig weer goed met die musical in Nederland, volgens mij. De bezoekersaantallen trekken weer aan. Maar is het niet ook ongelooflijk zwaar om, om gewoon dag in dag uit gewoon dezelfde voorstelling te draaien? Nou, als je acht voorstellingen moet draaien in een week, dan eh, bestaat er verder uh, niks meer in je leven. Want eh, daar heb je dan geen tijd meer voor. Dan is het echt gewoon de hele week alleen maar mm naar theater, spelen, thuiskomen, slapen, opstaan, weer naar theater. Misschien nog net even je boodschappen doen. Dat, dat is een hard bestaan, terwijl die mensen ook niet echt heel, heel veel verdienen. Dus... ook daar weer <laughs> een petje af voor dat soort mensen hoor. Heel bijzonder. Ehm, nou is er rondom, eh, even weer het, stapje terug, rondom eh, de, kroning, of, dat is eigenlijk helemaal geen kroning, maar is er ook eh, echt heel veel aandacht in de pers voor. Hè? En ook gewoon, bijvoorbeeld Beatrix die had er op 29 april weer een toespraak. Ja. Is er niet te veel aandacht eigenlijk voor? Dat blijft me nou, maar Nee. ik denk dat ik denk dat dat toch een bijzonder, bijzonder moment is. Wat zou je eigenlijk, nou dat is echt een hele moeilijke vraag denk ik, maar wat zou je tegen Beatrix willen zeggen? stel je staat voor haar en je moet ja. er bedanken voor dat zij onze koningin is geweest. Wat zou je zeggen? Ik, denk bedankt voor de inzet. ja, weet je, eh, eh, ik hoop dat ze nog even eh, kan genieten van, van haar leven buiten de, de, directe schijnwerpers. Helemaal die schijnwerpers zal ze toch niet kunnen. Mhm. Maar bedankt voor, voor alles. Ik hoop dat, dat, dat je nog even geniet. Wat zijn eigenlijk het land wel door een hele moeilijke tijden heen, heen gemanoeuvreerd, hè? Absoluut. Als je terugkijkt. Ja, ja, nee, dat heeft, natuurlijk een zwaar leven gehad. Ja, met eh, veel ups, maar ook, ook, ook wat downs. Ja. En heb je, hebben we Willem-Alexander en uh, Koningin Maxima... Ja, heb je die ooit ontmoet misschien? Ja, die hebben we pas ontmoet. Ja, ik heb vroeger bij Willem-Alexander op school gezeten. Maar goed, toen, hij is wat jonger dan ik. Mm -hmm. Nou, hij zat op dezelfde school, dus daar zag je hem wel rondlopen. Eh, en ook hun heb ik één keer een handje, handje mogen geven, maar niet echt eh, uitgebreid gesproken. Ben ik toch benieuwd naar. Deed Willem-Alexander ook wel eens een keertje foute dingen op school? Met popjes <laughs> gooien en zo? <laughs> nou, vast wel. Maar ik, hij zat een paar klassen lager dan ik. Dus dat heb ik nooit mee. Maar hij is natuurlijk ook gewoon, gewoon een Hollandse jongen die kattenklaat uithaalt. Ja, ja. Nou, hij had geen naam in de school van dat, dat hij eh, nee, dat niet. bij de directeur moest komen. Dat hij dan weer want later gingen we wel snowballen gooien naar, naar fotografen, toch? Naar fotografen, ja. Ja, dat zou ik ook doen, volgens mij. <laughs> op een gegeven moment. en dan word je er helemaal gek van, natuurlijk. Ja, ja. is er nog iets, is, zit er iets nieuws in de pijpleiding misschien nog bij jou? Nou, op dit moment eh, niet. Ja, dat Hofvervenconcert is uh, zeg maar het volgende grote project. Daarna, daarna komt natuurlijk weer de, de singalong op de uitmarkt. en, mhm. ehm, en dan wacht ik op eh, een, hopelijk een tweede serie van Maestro. En op dit moment is er verder nog niks bekend. Het zijn wel echt mo mooie dingen. De uitmarkt is leuk, ja, luisteren is leuk. Het, zijn echt cadeautjes die, eh, die ik mag doen. Mogen we hartelijk bedanken voor, eh, voor vandaag. Ja, leuk dat je weer even belde. Ja, ik vond het ook leuk. En met, eh, met Uitmarkt gaan wij jou nog wel een keertje eventjes bellen. Ja, graag. Altijd een leuk spektakel, al zeg ik het zelf. Precies. Dan gaan wij luisteren naar Crown, of Clown, van, van Emily Sandé. Een heel mooi nummer. I guess it's funnier from where you're standing Cause from over here I miss the joke Clear the way for my crash landing I've done it again Another number for your notes I'd be smiling if I wasn't so desperate patient if I had the time I could stop and answer all of your questions As soon as I find out How I can move from the back of a line I'll be your clown Behind your favorite channel Our lives are circus, circus Round in circles Setting out tonight I'd be less angry if it was my decision And the money was just rolling in as soon as I win I'll be on cloud Behind the glass Go ahead and laugh Cause it's funny I would too If I saw. I'll be your clown On your favorite chair Dit was echt het slechtste opmerking die ik ooit maakte <laughs> voordat ik erin ging. Fietser die zegt, ik ga het even gewoon zeggen hoor. Fietser zegt, ja, mijn mond zit vol. Dan zeg ik, ja, moet je doorslikken. Dat is echt de meest... Ja, ik weet niet waarom ik het zei. Waarom zei ik dat? Fietser, jij weet het wel. Waarom zei ik dat? Mijn mond zit nog steeds vol met banaan. Ja, weet ik. Dan moet je doorslikken. Zeg je het weer. Koude doorslikken. Snap je? Ja. Niet moeilijk. Gewoon hap, hap, slik. Ehm, zijn we klaar voor uh, pindakaas? We zijn, ja, je moet, wel de Mong remix hebben. Ja, ja. De, de, de Timon, niet Timon, maar Timon. Wil je het introduceren? Want ik, ik weet, jij weet er alles van. Nou, je hebt zo'n eh, filmpje van um, Sjors Peters, ik heb er Sjors, met bij Man met Hond. Mhm. En ehm, ja, hij eh, was erg grappig. En eh, <laughs> de, toen heeft Timon, dat is een beatmaker, die heeft dat ja, geremixed. Ja. En dat klinkt zo. Shorts. Hallo. Shorts. Hallo. Net pindakaas gegeten dus. ja, zoals ik het wil. Net pindakaas gegeten dus. <laughs> Zou echt hetzelfde kunnen doen met wat jij net had. Ik heb net banaan gegeten. Banaan, banaan, banaan, banaan, banaan. Nou mensen, dat hoort ook het VJ's in de house, dan, weet je dat ook. Zometeen eh, over een kwartiertje. Is dan het werkelijk aan de hand? Dan is het, uh, welk uur weet je het? Weet je het uit je hoofd? Het? Uh, in de mix to the max. En dat is het derde uur. Goed zo VJ. Dat helemaal uit jezelf, dat is ongelooflijk. Um, nou hebben we natuurlijk uh, zometeen de weekend, eigenlijk hebben we die nu. En die ga ik even inleiden door het volgende. En dat is, eh. Het is nou van, van, van Michael Moore en Ryan Lewis. Je kent ze wel hè? Nee. Je kent ze niet? Nee. Maar die hebben natuurlijk een liedje gemaakt. Een, een lijntje, ook, zeg maar een liedje. Ehm, en dat is door heel veel mensen nu onder andere al gecoverd. Jij, jij kwam met, met een versie met heel veel blaasinstrumenten. Oh, uh, dat, Thrift Die heb ik helaas niet kunnen vinden. Maar ik heb wel iets anders gevonden. Ah. Dat is de volgende. Het is namelijk een mash-up van eh, Ed Sheeran en eh, Passenger. En dat is de weekendhit. Dat is, nee, dat is nog niet de weekendhit. Wat zei je? Maar het is een leuke introductie om naar de weekendhit toe te komen. Want de weekend het is wel van, uh, van Macklemore en Ryan Lewis. Ah. Snap je? Dus gaan eerst hiernaar oh, luisteren. Terwijl Thrift Shop is de weekend hit. Nee, Thrift Shop is ooit de weekend hit geweest, maar er is een nieuwe. Ze hebben een nieuw nummer? Ze hebben, ja, ze hebben een heel album met nummers. Ah. En daar heb ik nu ah. een heel leuk nummer uitgeplukt. Oké. En we gaan nu eerst luisteren naar de mashup van eh, Ed Sheeran en The Passenger. Ik vind het allemaal prima. En daarna gaan we luisteren naar de Hit, wat dan wel weer van dezelfde artiest is, maar niet gezongen door Ed Sheeran en The Passenger. Snap je nog? Ja. Ja? Job, snap jij het ook nog? Ja. Mooi. Gaan we nu eerst luisteren naar de mashup. Shorty get down, good lord. Baby caught him open all over town. Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, cocaine by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. Drew play away. I can't get her out of my mind. Say what? I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat rides, ain't no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. Quick when it comes to the cash. By no means average, it's all when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Let me go in so I can win. I like the way you're working no diggity. I got to bag it, bag it up now. I like the way you are walking. no diggity. I'm about to bag it up. I like the way you are walking. no diggity.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 I like the way you work it, top notch, trump tight every day blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it, bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I'm about to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I'm about to bag it up. now. I like the way you work it, no diggity. I'm about to bag it up. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh, damn. damn it's good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey oh. Play on, play on, play on. Hey yo, hey yo, hey yo, hey oh. Damn, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey oh. No, no, no. i I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, am hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now, now I'm gonna pop some tags. only got $20 in my pocket I, I, I'm hunting, looking for a come up This is freaking awesome Now, now I'm gonna like pop some tags No diggity, about to bag it up, bag I'm gonna like pop some tags No diggity, about to bag it up Now I'm gonna like pop some tags No diggity, about to bag it up, bag it up. I'm gonna pop some tags No diggity, about to bag it up Wat een stem hebben die twee zeg echt ongelooflijk. Eh, misschien wel de twee beste buitenlandse mannenstemmen ter wereld. Toch? Of vinden wij dat niet hier in de studio? Ik ben niet zo van de mannenstemmen. Jij bent niet zo van de mannen. <laughs> Waar ben je wel van eigenlijk? Van de vrouwenstemmen. Van de vrouwenstemmen. Zoals? Wat vind je nou echt een mooie vrouwenstem? Dat je denkt van, nou daar koop ik een plaatje van, want die heeft nou echt zo'n mooie stem. uh, Beatrix. Beatrix. Ja. Jij gaat... <laughs> ja. De zangeres Beatrix. Oké, dan weten we dat ook weer. ze moet toch ook een eh, nog een carrière naast koninginschap eh, ontwikkelen. Het zou wel wat zijn. Als je... ik zou het vet vinden. Koningin slash singer-songwriter. Als ik een track met haar mag maken, nou, ik pak het bij de handen aan. Zal ik er even mailen? Ja. Oké, goed. Gaan wij luisteren naar een nieuwe weekendhit. Dat is Wings en dat is eh, van Ryan Lewis en uh, Macklemore. I was seven years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't increase them. My friends couldn't afford them. Four stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted a jump shot but they wanted to start a cult though Didn't wanna get caught From Genesee Park to Othello You can clam for those probings With the Velcro, those were not tight I was trying to fly Without leaving the ground Cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him I wanted to be that guy I wanted to touch the rim I wanted to be cool And I wanted to fit in I wanted what he had America, it begins want what we can't have. Commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that new shit. A hundred dollars for a pair of shoes. I would never hoop it. Look at me, look at me. I'm a cool kid. I'm an individual, yeah. But I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it. I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave leave them in that box Strangled by these laces, laces I can barely talk That's my air bubble and I'm lost If it pops, we are what we wear We wear what we are But see I look inside the mirror and thick film night tricked us all Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me But I'm trying to take mine off Ja, Macklemore en Ryan Lewis met hun nummer Wings. Het is natuurlijk van hetzelfde album waar Ken Haldas en Thrift Shop vandaan komen. With what I wear to school, that first day. Like these are what make you cool. And this pair, this would be my parachute. So much more than just a pair of shoes. Nah, this is what I am. What I wore, this is the source of my youth. This dream that they sold to you. $400 and some change. Consumption is in the veins. And now I see it's just another shoes. En dit nummer komt van het album The Highest af. En daar staat nog één ander heel lekker nummer op. En dat heet Gold. gaan we ook even naar luisteren. Daarna, over ongeveer vijf minuten, is Fiji aan de beurt met zijn heerlijke mix. En ik weet heel zeker dat hij heerlijke nummers heeft klaargezet. Kun je bevestigen? Ja, dat kan ik wel Everything is gold. Everything is equal. Posted on the porch, just chilling. Me and my people. Eyelids closed, gold sun shines on. The world's coated in the gold Krylon. Yeah. And these days, days, days, they never run away. Gold tints, shades that block out that golden haze. Take all the gold from the pawn shop that lives behind the case. And get g- give it away, give it away, give it away. When gold erupted from volcanoes in the heavens. And every shrine that existed in time melted. Tombs open, dookie ropes on the barrels. When everything is gold, who cares about the carrots? they say the gold's the skin of the gods. You can't take the band-aid when you're gone. Nah, nah, uh, uh, uh, tip over that kiosk in the mall. As the sunset falls into tomorrow. Today we're feeling like gold. 500,000 sold. Slick Rick gold. Rope on, helico. And we stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded 14 karat plated, so it 500,000 Slick Rick hella They were feeling like gold. So fresh at the toes. Gold slugger faded 14 karat plated, so we're feeling like gold. All right, now we open that car door, hopped out, hope they notice us. Throughout society, we've been locked in that cobra clutch. More gold bottles, gold bottles never sober up. Dear Jesus and gold, I trust. I solemnly swear to wear my cross and stuff. Separate myself by sticking out just because. That's how you illustrate power and who you're above. But nah, tonight we take it, take it, giving it back. Crack open the vault, let everyone mob in the bank. Take whatever they want, we party and give thanks. I've been rocking gold chains since P was in the tank. You only live once, you only live once. Watch Rick Ross give his Jesus peace to a bum. Cause tonight, we ball, we ball, we coming up. Painting the globe gold, two stepping on the sun. Like gold, 500,000 soul. Slick Rick Gold, rope on, hella we stay fresh, so fresh at the toes. Gold slogan faded 14 karat plated, so we feeling like gold oh, oh, oh, oh. Today we're feeling like gold. coins, gold phone, gold car. Cost at least 10 racks to get 16 gold bars. Gold rush, suck on my gold dust, stunting. Under these gold trunks, that's two golden nuggets. Uh, flying on the gold eagle, flyer than the rest of them. Past the space needle, golden shower on pedestrians. Excuse me, that's my bad, that's my eagle. And he shouldn't of. My eagle got hair, that motherfucker got a mother bra, And it's gold. Two girls, gold grass. Lounging on the water, beating down on Gina, arms around them both hands. They're sipping old English right out of a gold can. Two girls, gold spandex, so pretty. Girl ain't even gold, she just got golden girl titties. I'm kidding. Everyone is gold in my city. You paint Betty White gold, even Betty White can get it, get it, get it, get it. Today we're feeling like gold, 500,000 sold, slick Rick fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded, 14 karat plated, so we're feeling like gold. 500,000 sold, slick Rick gold, rope on, hella cold. And we stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded, 14 karat plated, so we're feeling like gold. Oh, oh, oh. Gold. Ryan Lewis en Macklemore, Mario. Dus het twee keer achter elkaar. Een keertje omdat het kon. Ehm, goed, we zijn bijna toegekomen aan het journaal. Daarna het derde uur alweer. Met de eh, VJ. Hij staat klaar. Nou, hij zit op dit moment klaar met zijn eh, geweldige skills die hij ton, ten, ten, tonelen gaat eh, verspreiden. Het is een moeilijk woord, tentonelen. En je hoort zo onder het nieuws ook een apart muziekje.